Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op Rodos zijn honderden brandweermensen nog altijd druk... met het bestrijden van de zware bosbranden aan de zuidkant van het Griekse eiland. Ondanks de steun van meerdere blusvliegtuigen gaat het blussen moeizaam. Dat komt door de droogte, de hoge temperaturen en de harde wind. Bijna 20.000 bewoners en toeristen zijn inmiddels geëvacueerd. Ze zitten nu in sporthallen of andere noodopvangplekken. Verschillende reisorganisaties hebben hun vluchten naar Rodos geannuleerd vanwege de bosbranden. Branden. De geëvacueerde vakantiegangers kunnen als ze dat willen terug naar Nederland worden gebracht. De Israëlische premier Netanyahu mag morgen het ziekenhuis uit. 73-jarige Netanyahu kreeg afgelopen nacht een pacemaker die zijn hartslag moet reguleren. Hij zegt dat het goed met hem gaat en dat hij morgen in het parlement zal zijn. Daar wordt al gestemd over een omstreden wet die de macht van het Hoge Rechtshof beperkt. Gisteren gingen opnieuw honderdduizenden mensen de straat op in Israël om te protesteren tegen die wetswijziging. De nieuwe NAVO-Oekraïne-raad komt woensdag bij elkaar om te overleggen over de graandeal. NAVO-baas Stoltenberg roept de vergadering bijeen op verzoek van Oekraïne. Afgelopen week besloot Rusland de deal niet te verlengen... waardoor het voor Oekraïne vrijwel onmogelijk is om graan over de Zwarte Zee te exporteren. De NAVO-Oekraïne-raad moet ervoor zorgen dat het land op den duur volwaardig lid kan worden van het bondgenootschap. In Afghanistan zijn meer dan 30 doden gevallen door overstromingen. Het gebeurde in het midden van het land. Verwacht wordt dat het dodental verder oploopt... omdat nog tientallen mensen worden vermist. Veel slachtoffers werden in hun slaap overvallen. Het weer vanuit het noordwesten steeds meer opklaringen. Vanavond overwegend droog. Vannacht in het zuiden en zuidoosten wat buien met onweer. Minima tussen 14 en 17 graden. Morgen overdag opnieuw wisselvallig zomerweer bij 19 tot 22 graden. De dagen daarna verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een auto met aanhanger geschaard in de Wijkertunnel. Die ligt in de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Kun je er niet door en moet je omrijden via de A22, dan kom je door de Velsertunnel.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 Acts like she don't want the limelight. But if you knew, she lives a lie. She calls a paparazzi, then she acts surprised. Oh, oh, I know what she needs. Oh, she just want the fame. I know what she thinks.